Renate Kok met het NOS Journaal. De zorg voor jongeren met ernstige psychische problemen is vastgelopen. Kinderen vanaf 12 jaar met depressies, eetstoornissen en zelfmoordneigingen... krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, meldt Nieuwsuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt dat de wachtlijsten kunnen oplopen tot één jaar. Volgens de inspectie staan duizenden kinderen momenteel op een wachtlijst... en heeft corona de problemen alleen maar groter gemaakt. De Russische oppositieleider Navalny is binnen de strafkolonie waar hij vastzit overgeplaatst naar een medische afdeling. Volgens de federale gevangenisdienst kwam hij met een luchtwegaandoening. Navalny meldde zelf via Instagram dat hij samen met drie medegevangenen naar de ziekenboeg is gebracht. Vorige week ging hij in hongerstaking om zo af te dwingen dat hij door een onafhankelijke arts wordt onderzocht. Hij had onder meer al last van rug- en beenklachten en klaagde ook over slaapgebrek omdat hij ieder uur in zijn cel wordt gewekt. De situatie in het Curaçaose ziekenhuis CMC blijft ernstig, maar is wel beheersbaar. Dat meldde de medisch directeur tijdens een persconferentie. Ook zei hij dat er afgelopen dagen meer ruimte is gecreëerd voor de opvang van coronapatiënten. Ook op de intensive care en dat er enkele patiënten naar Aruba zijn overgeplaatst. Verder zijn er Nederlandse artsen en verpleegkundigen naar het eiland gekomen om te helpen en zijn er meer onderweg. Curaçao wil de bevolking sneller gaan vaccineren, zodat aan het einde van deze maand iedereen op het eiland zijn eerste vaccin vaccinatie tegen het coronavirus heeft gehad. Luchtvaartbedrijf Air France KLM gaat nieuwe aandelen uitgeven, meldt persbureau Reuters. Het bedrijf zou morgen bekendmaken dat het een deel van zijn staatsleningen wil omzetten in leningen die ingeruild kunnen worden voor aandelen. Ook zou het nog meer aandelen willen uitgeven om zo extra geld op te halen. Het weer, de trekken winterse buien over het land... met kans op natte sneeuw en hagel. Later overdag verandert er weinig. Opnieuw dan winterse buien. Het wordt niet warmer dan 5 graden. De dagen daarna krijgt de zon meer ruimte...